spoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. In Laren in Noord-Holland is rond half twaalf gisteravond een man doodgeschoten bij een seksclub. Het zou gaan om ex-crimineel Martin Kok, maar de politie wil dat niet bevestigen. De dader of daders namen hem gisteravond onder vuur in zijn auto op de parkeerplaats van de seksclub in Laren. Ze konden daarna wegkomen. Martin Kok was 49 jaar en was de laatste jaren actief als misdaadblogger. In het afgelopen jaar zijn vaker aanslagen op hem gepleegd. In juli nog werd een explosief gevonden onder zijn auto. Mensen die genezen zijn van kanker krijgen vaak niet de juiste nazorg, blijkt uit onderzoek van KWF Kankerbestrijding. Er is wel goede begeleiding beschikbaar, maar patiënten weten die niet altijd te vinden. Ze durven er soms niet om te vragen of de huisarts weet niet goed hoe hij of zij moet doorverwijzen. Ook vallen sommige therapieën nu niet in het verzekeringspakket. Het ministerie van VWS begint een proef van twee jaar om daar verandering in te brengen. Het Zuid-Koreaanse parlement heeft gestemd voor de afzetting van president Park. Ze ligt onder vuur vanwege een corruptieschandaal. Grote meerderheid van het parlement steunde de start van de afzettingsprocedure. Het constitutioneel hof moet nu bepalen of Park inderdaad uit haar functie wordt gezet. Tot dat moment is ze geschorst. De premier van Zuid-Korea neemt het presidentschap voorlopig waar. Park zou een vriendin inzage hebben gegeven tot geheime informatie. Die vriendin wordt ervan beschuldigd dat ze haar connecties heeft gebruikt om er beter van te worden. Mensen die een grote geldprijs winnen worden daar vaak niet gelukkiger van, heeft de Nationale Postcode Loterij onderzocht. De loterij sprak met mensen die minimaal 10.000 euro wonnen. 70% zegt dat het geluksgevoel niet is gestegen, meldt het AD. Van de mensen die meer dan een miljoen wonnen, zegt een grote meerderheid wel dat ze door hun prijs meer vrijheid hebben gekregen. Het weer, wolkenvelden met in het noorden soms wat regen, in het zuiden ook af en toe zon. Het wordt 9 tot 11 graden. Morgen is het eerst droog met wolkenvelden, later meer kans op regen. De meeste regen valt in de nacht naar zondag. Zondag overdag breekt de zon af en toe door en is het vaak droog. Wordt het een graad of 10. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Het zijn in de Randstad vooral de ongelukken die vanochtend voor de problemen zorgen. A1 vanaf Amsterdam naar Amersfoort bij Brugge file rijden. De A2 Utrecht-Amsterdam verknopen Holendrecht vanaf Maarsen 5 kilometer. Voor bergingswerkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. Bij Rotterdam flinke vertraging naar Hoek van Holland vanuit Gouda op de A20. Een ongeluk bij Spaanse polder en 9 kilometer vanaf Rotterdam Prins Alexander.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 down. the air. Welkom bij twee uur van eh, CFM Jazz. En dit zijn natuurlijk de tonen van El Giro, Roof Garden. Maar wat zingt hij nou precies? Het klinkt wel heel mooi, hè? Hij kan met zijn mond eigenlijk allerlei muziekinstrumenten nadoen. Het gaat in ieder geval over een roof garden. Nou ja, en dat kan natuurlijk best in deze tijd van eh, Sinterklaas en Zwarte Piet... die altijd op de daken bezig zijn. Het is natuurlijk wel leuk als ze een tuintje tegenkomen. Maar waarom ik El Giro eh, gestart heb... is eigenlijk dat hij ook eens een kerstcd gemaakt heeft. Christmas, een cd alweer, nou, acht jaar geleden, 2008 daar staat een leuk nummer op. The Little Christmas Tree, El Giro. Little Christmas lights your star. precies ook alweer? Die filmspeler. Nou goed, doet er niet toe. Mooi nummertje van uh, All Zero kerstcadeautje 2008. Christmas. Eh, ja, dat is meteen het thema waar we mee verder gaan natuurlijk. Op deze 4 december, de eh, tweede adventszondag en de dag voor Sinterklaas zou ik bijna zeggen. Nou, heel veel mensen hebben natuurlijk al Sinterklaas gevierd. Heel veel mensen gaan het nog vieren. Ik zou zeggen, maak er iets moois van. En wie weet ik je nog wel te zwoeg op gedicht. En wie ook iets moois gemaakt heeft is eh, Babette van Veen. Het paard van Sinterklaas is ziek. to see Alleen tijd eigen gestopt. Mooi nummertje ook. Eh, ja, een beetje meer uptempo. Maar dat kan toch wel twee uur op deze zondagochtend... Eh, waar je naar luistert naar CFM Jazz. Mijn naam is Auko B. En we draaien sintmuziek. Na twee uur niet zoveel meer hoor. Dat hebben we bijna allemaal gehad. Dan focussen ons meer op kerst. Maar ook gewoon hele andere jazz. En zoals je weet hebben bijna alle jazzmuzikanten wel kerstcd'tjes gemaakt. En daar zoek ik er wel een paar van uit. En dan neem ik meestal de wat minder bekende... Zoals deze kerstcd uit 2015 van Charlie Hunter en Bobby Provide. Uh, We Two Kings en daarvan het nummer We Three Kings. Mooi nummer. Eens even kijken, Charlie Hunter, waar ik die had neergezet. Charlie Hunter. Hier, We Three Kings. Hunter, gitarist, componist, bandleider... en Bobby Provide idem. Alleen, die speelt geen gitaar, maar die speelt natuurlijk drums. Eh, tijd voor iets Nederlands, daar kom ik bij. Anne Burton, die heeft ooit met het Rob Aangebeek trio een, eh, een cd gemaakt. Die heet That's All. Het is een oudje, komt uit 1987. Maar soms kom je in je kast wel weer eens oude dingen tegen. Anne Burton, My Gentleman's Friend. En de aankondiging is heel mooi. Dit is het moment waarop ik altijd wacht, iedere avond als wij onze concerten doen. Want het geeft mij namelijk de gelegenheid om dicht tegen de mooiste bassist van Nederland aan te kruipen. In het nummer My Gentleman Friend. I'm riding high. And I approve of the trend. Look what I found me. I found myself a gentleman friend. The sunny skies seems like it never will end. Long as he's around me, I'm referring to my gentleman friend. His kind of kisses suit me to a T what I've been missing in the used to be. I'm getting frequently, and so goodbye to cares that hound me. Is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? Gonna love him till I die, my gentleman. kisses suit me to a T. What I've been missing in the used to be, I'm getting frequently, and so goodbye. To cares that haunt me, is it any wonder why I wanna laugh and sing and cry? gentleman friend. Mm, he's a gentle friend. Such a lovely friend. mij dacht ik, maar ik doe het uit mijn hoofd. Ik weet het niet helemaal, 100% zeker. Was de eh, bassist Herman Emery op deze eh, cd. En Burton, ja, jammer dat ze niet zo heel oud geworden is. Ik geloof dat ze iets van uh, eh, 56 of zoiets geworden is. Veel te vroeg overleden natuurlijk. Maar wel hele mooie muziek ons nagelaten. En Burton van de cd That's All. Ja, ik ben nogal een fan van eh, Scott Bradley. er staan ontzettend veel films van op YouTube. Eh, van de Postmodern Jukebox. Die hebben ook natuurlijk een kerstcd'tje gemaakt. A Very Postmodern Christmas. En daar wil ik het toch eentje van draaien. Op deze zondagochtend. Eh, ja, vlak voor Sint en tweede advent. Scott Bradley. smile. holidays from postmodern jukebox. Now to the Lord sing praise een beetje het idee dat het toch een soort revival van de vintage eh, jazz is. Eh, daar hoort ook deze dame bij. Janet Klein en haar Parlor Boys. Eh, Janet die vindt het nogal leuk om ukulele te spelen. En daar zingt ze ook over. Mm. lijst gezet is het volgende. Want dat vind ik alleen een fascinerende titel. Lookie Lookie, Here Comes Cookie. Janet Klein en haar Parlor Boys. Looky, looky, looky, I call him Cookie, cause he's sweet. Looky, looky, looky, here comes Cookie, what a lucky break. Looky, looky, looky, I call him Cookie, cause he takes the cake. When he's near my lips, say, oh, my heart says, oh, tra la la. When he kisses, oh, it's TNT for two. Looky, looky, looky, here comes Cookie, wanna fix my tie. Just a little angel singing hooky from heaven on high. takes the cake. When he's near my lips, say, oh, my heart says, ah, tra la la. When he kisses, oh, it's TNT for two. Looky, looky, here comes Cookie. Wanna fix my tie? Just a little angel playing hooky from heaven on high. Oh my, sweet as pumpkin pie. Ja, grappige muziek. CD uit 2008. Eh, ready for you. Janet Klein en haar Parlor Boys. Hij heeft ook een aardige website, die Janet Klein en haar Parlor Boys. Zeker de moeite waard om op te kijken. Een beetje een nostalgische website. Maar hij heeft ook aardig wat cd's gemaakt. Maar dit vond ik een grappig nummertje. Uh, een van mijn laatste ontdekkingen is een dame die heet Bria Skonberg. Is een, eh, een, eh, ook volgens mij geboren in Canada. En die heeft al wat cd'tjes gemaakt. Maar dit is haar nieuwste. Bria heet die cd. En dat nummertje wat ik draai is Wear and Tear. Een cd uit 2016. Zij speelt trompet en zingt er ook nog een beetje bij. deze eh, zangeres en trompetiste... die eh, eigenlijk de, eh, mooie muziek maakt en die er ook nog heel knap uitziet. Nou, ik denk toe aan mijn laatste Sint-nummertje wat ik op de rol had staan. En dat wordt deze keer gezongen door Lange Frans. Nou, niet echt bekend in de jazzwereld, maar deze kan ermee door. Zwarte Piet ging uitfietsen.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 Maar ik heb nog veel meer mooie muziek. Onder andere Jill Johnson, Love is Here to Stay. It's very Johnson, de Love is Here to Stay van de cd Songs for Daddy. Eh, ik kwam laatst een eh, opera zangeres tegen. Haar naam is Nathalie Desai. Uh, die, volgens mij ze, was ze gestopt met het zingen van opera in 2013. Dat was misschien een, een sabbatical of zo. Maar toen is ze op zich op het acteren en zingen gaan toeleggen van weer het chanson. En die heeft in 2013 ook meteen een hele mooie cd gemaakt met Michel Legrand. De bekende Michel Legrand. Entre Elle et lui heet dat. En haar nummer wat ik nu ga draaien is Chanson de Delphi. Nathalie Dessay. connais sa voix. Souvent dans mon sommeil, je croise son visage. Son regard et l'amour ne font plus qu'une image. Il a cette beauté des hommes. Fort Je le rencontrerai car je sais qu'il existe bien plus que la raison. Le cœur est le plus fort. À son ordre, à sa loi, et je Zij en Michel Legrand eh, van de cd Entre Elle et Louis. En het nummertje was Chanson de Delphi. prachtig gezongen, mooi pianospel ook. Uh, Alison Moye. Bekend, bracht in 2004 eh, een cd uit Voice. Er zat een nummertje op van wat, volgens mij van Burt Bacharach en Elvis Costello heel bekend geworden is. God Give Me Straight. Het is zeker de moeite waard. Komt-ie. from 2004. Eh, eh, ja, we moeten natuurlijk ook de liefhebbers van de oude jazz niet vergeten. Dus Coleman Hawkins is de volgende die op de rol staat. En eh, dat is het nummer Sophisticated Lady van Body and Soul. Coleman Hawkins. Hawkins. Ja, ik ben gewoon een liefhebber van filmmuziek. En vooral ook van de film noir. Dat gaat altijd over gangsters en detectives. En nou heeft Laura, Lauren White in 2016 een cd uitgebracht. Out of the Past Jazz. Out of the Past Jazz en Noir. En daar staat leuke muziek op. En onder andere deze. When all the lights in the sign worked. It's a rainy night on Western. Cars are driving much too fast. Neon coloring the raindrops running down the windshield glass. And the buildings all have fire escapes, but no one's escaping from here. and the haunts of another year. Decobar down on its luck. I keep wondering what it must have been like when all the lights in the side worked on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign worked on a long gone Hollywood night. and the radio is playing jazz, Canton in a mellow mood. You keep flipping the stations one by one till you're back to stand for good. And I feel you close beside me, playing. Around. got those sleepy eyes. Baby, I could never resist. Ooh, you push back my long brown hair in a prelude to a kiss. The street lamps in the rain are shimmering. Reminds me what the world was like when all the lights in the side were on a long gone Hollywood night. When all the lights in the sign were on the long weer een jazzman eh, die een eh, een aan zijn repertoire heeft toegevoerd. Kurt Elling, eh, die is net uitgekomen, die cd 2016. The Beautiful Day, Kurt Elling Sings Christmas. En daarvoor het gelijknamige nummer, The Beautiful Day, Kurt Elling. nummer is wel toepasselijk op deze fraaie zondagochtend natuurlijk. Met dit heldere weer. Eh, Beautiful Day. Eh, dat is Koert Elling van zijn kerstcd'tje. Wil je een nieuwe kerstcd bij je verzameling hebben... dan is dit wel de moeite waard. Koert Elling 2016. The Beautiful Day. Koert Elling sings Christmas. Eh, vorige week, vorige keer had ik in het programma... ik, ik, even kijken, Petula Clark in de 80 en een nieuwe cd gemaakt. Maar dat geldt ook voor Nancy Harrow. Nancy Harrow ook volgens mij dik in de tachtig eh, jazzzangeres. En die heeft The Song Is All uh, uitgebracht 2016. En dat is een mooie cd geworden. Zeker de moeite waard. Ik ga er nog een klein stukje van draaien tot de klok van 12 eh, uur alweer. Dan zitten we weer op, uh, CFM Jazz. Nou, mijn naam is Auko B. En we hebben kerstmuziek, Sinterklaasmuziek en ook nog wat jazz gedraaid. Tot een volgende keer, zou ik zeggen. Nancy Harrow, nog één minuutje. Tot de klok. Dan stuur je allemaal...